7 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De beperkte kennis over het coronavirus heeft vermoedelijk een belangrijke rol gespeeld bij de uitbraken in verpleeghuizen. Dat zeggen wetenschappers die daar nu een maand onderzoek naar doen. Ze benadrukken wel dat er nog geen harde conclusies zijn. Door het gebrek aan kennis werd in het begin van de uitbraak vooral gekeken naar klachten als koorts en kortademigheid. Laten we duidelijk dat besmette ouderen ook andere klachten kunnen hebben, zoals verwardheid en extreme vermoeidheid. Er is nog altijd een groep mensen die niet naar de huisarts durft vanwege corona. De patiëntenfederatie zegt dat 1 op de 5 patiënten met klachten liever thuis blijft. Ze zijn bang besmet te raken of denken dat de huisarts het te druk heeft. De helft van de ondervraagde patiënten zegt ook gezondheidsklachten te krijgen vanwege het uitstel aan de huisarts. Nederlandse huisartsengenootschap benadrukt dat er geen reden is om de huisarts te mijden... en dat bellen altijd een goed idee is. In verschillende Amerikaanse steden wordt weer gedemonstreerd tegen racisme en politiegeweld. Voor het Witte Huis zijn duizenden mensen bijeen en in New York heeft de politie een protestmars gestopt. De dood van George Floyd tijdens een arrestatie is de aanleiding voor de protesten. Van de 10 miljoen coronatesten die de afgelopen weken in Wuhan zijn uitgevoerd... waren er slechts 300 positief. De Chinese autoriteiten hebben in een recordtijd bijna iedereen in de stad ouder dan 5 jaar getest. Wan wilde met snelle opsporing en het isoleren van mensen een tweede uitbraakgolf voorkomen. Er komen dit jaar zo'n 60% minder toeristen naar Nederland, verwacht het toerismebureau MBTC. Ook zullen er een stuk minder Nederlanders in eigen land op vakantie gaan. In totaal denkt het bureau dat er 24,5 miljoen minder vakantiegangers zullen zijn. Gisteren werd bekend dat veel belemmeringen voor toeristen in Europa vanaf 15 juni wegvallen. Maar dat is volgens het toerismebureau te laat om de achterstand nog in te lopen.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 Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer.